Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Jarno van der Wielen. 12 minuten over 2. Welkom bij de Slam Mix Marathon. Met straks nog live DJ's in de boot. Maar eerst even lekker stampen en knallen. Dit uur John Summit tot drie uur met zometeen een track van Funk Tribu. Speakers Blowing, Danny D en Riordan met 909 Myers. We beginnen met een track van Mr. John Summit himself. Dit is Lights Go Out. Het weekend, we zijn er bijna. Welkom bij de Slim Mix Marathon. Where do we go when the lights go out? When the fucking lights go out? Go out. I'll keep going I'll my speaker going. going. Revolution 909. Revolution 909. Revolution 909. I Keep going, my speaker going I Keep going, my speaker going out. Keep going, my speaker going out. Keep going, my speaker going out. Het klinkt hier lekker vet, man. Fucking vet. Hey, De Slam. Slam. Mix Marathon. Summit in de mix. Direct van Tenny P en Riordan 909. En zo meteen nog Gorgon City en Contact komt eraan. We betrek van Toys en Rootboy. Hoe ga je? Kom maar door op je vrijdag. Zijn er nog leuke plannen? Ga je vanavond nog leuke dingen doen? Laat het weten via de app van Slim. Kleine tip, IJsland in de Paradiso. Ga ik zelf dan weer heen. En Reinier Sonneveld, de man van de Mix Marathon Track of the Week van deze week... speelt een Loco Loco release party in de kraan op de NDSM. En als je zijn socials volgt, kan je daarbij zijn. Rete exclusief, maar je kan er nog bij zijn. Dan moet je even op zijn stories reageren. Het is de Slam Mix Marathon met John Summit tot 3 uur in de mix. what in the place. Step to the beat and wind your waist. Wicked, now rude boy in the place. Now step to the beat and wind your waist. All original rude boy. met Jan Summit in de mix. Gaan we een beetje lekker, Karel? Hey Karel, laat die pallets maar zitten. Kom maar terug naar de zaak. Weekend! flowers. Please don't bring me flowers. Please don't bring me flowers. Please don't bring me flowers. Please don't bring me flowers. Please don't bring me flowers. Please don't bring me flowers. Please don't bring me flowers. My number, my name, my number, my name. dit uur. In de Slam Mix Marathon. Zometeen, straks, Mike Williams live in de boot vanaf 4 uur. Zometeen veel plezier bij Raoul en Good Boys. Ik wens je een fijn weekend. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.